Al is die officieel nog niet begonnen. Daarvoor moeten de cijfers ook deze week hoog blijven. De griep komt rond dezelfde tijd als vorig jaar. Toen duurde de epidemie tot maart. De politie in Amsterdam heeft vier agenten definitief ontslagen... omdat ze in WhatsApp-groepen zaten met grensoverschrijdende en discriminerende appjes. De medewerkers werden vorig jaar februari al op non-actief gesteld. De Duitse politie heeft een Afghaanse verdachte opgepakt voor de steekpartij in Aschaffenburg. Daar werden vanmiddag een kind van twee en een man van 41 doodgestoken door de man. Twee andere volwassenen raakten zwaar gewond. Feyenoord wil toch supporters meenemen naar het Champions League duel uit tegen Gisteren zeiden de Franse autoriteiten dat de Rotterdammers niemand mochten meenemen. De supportersvereniging van Feyenoord vindt dat besluit veel te zwaar... en spant samen met de club een kort geding aan bij de Franse rechter. En anorexia-klinieken slaan alarm om tiktokkers met anorexia die hun verhaal daar delen. Dat lijkt positief, omdat ze zo andere mensen met een eetstoornis kunnen helpen met herstellen. Maar in de praktijk worden dat soort video's ook gebruikt als een soort inspiratie om nog dunner en zieker te worden. Dat zegt mijn collega Romy van NOS Stories. Anorexia is een heel competitieve ziekte. Ja, ze gaan eigenlijk vaak een wedstrijd met elkaar aan wie het meest ziek is. Dus als je iemand met een zondevoeding in, een, in zijn neus ziet of in het ziekenhuis, dan denk je, oh, zie je wel, ik moet nog minder eten. Deze vrouw maakte dat mee. Op social media heb ik dat wel echt ervaren van dat bijvoorbeeld iemand zag van... oh, zij is in het ziekenhuis. En dan was ik echt van, oh, dat moet ik ook hebben. En dan pas heb ik echt een eetstoornis. Dat moet ik dan ook hebben bereikt voordat ik herstel, ja, in herstel mag gaan. Het posten van je strijd met anorexia op social zorgt ervoor dat je er dan nog meer mee bezig bent. Volgens deskundigen is het goed om jezelf af te leiden met andere dingen die je leuk vindt.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 Yeah. Slow. Come and dance with me, yeah. Slow. Skip the beat and move with body, yeah. Slow. Don't wanna rush it. Let the rhythm pull you in. This is so touching. Oh, you know what I'm saying. And I haven't said a thing.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 De jaarlijkse griepepidemie lijkt begonnen, dat zegt het Gezondheidsinstituut Nivel. De afgelopen week gingen meer mensen naar de dokter met griepklachten. Er is nog geen sprake van een officiële epidemie. Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze de bemanning hebben vrijgelaten van een vrachtschip dat ze eind 2023 hadden gekaapt. Aanleiding zou het staakt het vuren in Gaza zijn. 25 mensen kwamen vrij. De politie Amsterdam heeft vier agenten definitief ontslagen... omdat ze in WhatsApp-groepen zaten waarin grensoverschrijdende en discriminerende berichten werden gedeeld. In totaal zijn elf politiemedewerkers ontslagen. De meeste komen uit Amsterdam.